zodat ik jou kan versieren. Ik zie je zitten en het lijkt jij mij ook. Wordt het geen tijd om dat te vieren? Er speelt vanavond in het buurthuis een band. Kom op. zal met niemand anders chansen. Ik wil jou, ja, jou, jou alleen. Ik wil jou, ja, jou, voor mij alleen. Wat denk je, zullen we gaan zwemmen? Het lijkt me heerlijk in het water met jou. Mijn hormonen zijn niet meer te temmen. Hier neem een vest en droog je daar maar mee af. Laat mij maar, ik doe het wel zonder. brandhaas af, das auch kein geen Ja, ze noemen mij een ruige donder. Maar ik zie Ik wil jou, ja, jou, voor mij alleen. Ik wil jou, ja, jou, en jou alleen. Ik wil jou.